en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. Kant van Egmond aan Zee zoekt de politie naar drugs. Gisteren spoelde daar verdovende middelen aan. De Ringsbrigade en de KNRM hebben vanochtend met boten op zee gezocht... en de politie met auto's op het strand. zoek op zee is inmiddels gestaakt. De politie blijft wel op het strand zoeken. Wakker Dier meldt dat de groothandels Macro en Deli XL geen kikkerbillen meer verkopen. Ze zijn gebeurd op verzoek van Wakker Dier. Volgens de organisatie worden de poten van levende kikkers afgesneden... waarna sommige dieren nog vele uren doorleven. Macro en Dilly XL waren nog niet bereikbaar voor commentaar. In Beeldhoven hebben gemaskerde mannen vannacht een oude echtpaar thuis overvallen. Ze bonden een van de twee vast en bedreigden het stel met wapens. Ook een mantelzorger in het huis in Beeldhoven werd bedreigd. Niemand raakte gewond, de overvallen zijn spoorloos. Dit jaar zijn weinig ongelukken gebeurd met grote vliegtuigen. Het waren er wereldwijd 19 en dat is het laagste aantal in jaren, meldt de Nederlandse onderzoeksorganisatie ASN. Er waren minder ongelukken, maar wel meer doden dan vorig jaar. Vorig jaar waren het er 265, dit jaar 526. Consumentenvuurwerk moet veiliger, vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. De afgelopen jaren werd van het legale vuurwerk dat door de inspectie werd getest ongeveer een kwart afgekeurd. Het ging onder meer om legaal vuurwerk dat omvalt, te vroeg ontploft of te veel vonken afgeeft. Oud-wereldkampioen dammen Ton Seybrands heeft het wereldrecord blind simultaan dammen gebroken. Seybrands was vrijdagochtend begonnen aan de poging en 48 uur later had hij het record verbroken. Bij blind simultaan dammen speelt iemand tegen meerdere kandidaten. De uitdager ziet de speelborden en zijn tegenstanders niet. Elke zet en daarmee elke partij wordt volledig uit het hoofd gespeeld. Het weer, veel bewolking, maar bijna overal droog, af en toe zon.